Het instituut gaat samenwerken met wetenschappers en beleidsmakers uit Europa, de Verenigde Staten, Azië en het Midden-Oosten. Het zal advies geven en internationale symposia organiseren over de aanpak van het terrorisme. In België rijden nauwelijks treinen. Het personeel staakt omdat er banen dreigen te verdwijnen. De Belgische staking heeft ook gevolgen voor het treinverkeer van en naar Nederland. De Thalys tussen Amsterdam en Parijs rijdt vandaag niet. De intercity van Amsterdam naar Brussel gaat niet verder dan Roosendaal. Defensie heeft laten weten dat het nieuwe marineschip dat de Zuiderkruis moet vervangen 100 miljoen euro meer gaat kosten dan begroot. De kosten worden nu geschat op ruim 363 miljoen euro. Het CDA zegt nu heel kritisch te zijn over het nieuwe marineschip. En ook de VVD en de SP willen dat het project wordt heroverwogen. Luchtvaartmaatschappijen doen te weinig om reizigers op hun rechten te wijzen. Dat vindt de Tweede Kamer. Bij annulering of vertraging van een vlucht hebben mensen recht op een schadevergoeding van soms wel 600 euro. Bijna geen reiziger weet dat. De Tweede Kamer wil dat de maatschappijen de reizigers daarop wijzen en praat daar vandaag over met minister Eurlings. De oppositie in de Tweede Kamer is kwaad op premier Balkenende omdat hij vandaag niet bij het debat over de AOW-leeftijd is. De VVD noemt dat minachting van de Kamer. De SP vindt dat er zonder Balkenende geen debat over de AOW kan zijn. GroenLinks noemt het wegblijven van de premier onbehoorlijk. De politie van Mexico heeft drie artsen en een verpleegster aangehouden op verdenking van babyroof. Ze zouden zeker twee pasgeborenen hebben verkocht. De moeders verstelden ze dat hun baby was overleden. Een Mexicaans echtpaar dat een baby had gekocht is ook gearresteerd.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 Alone again, naturally. Et si tu crois que j'ai peur, c'est faux. Donne des vacances à mon cœur, un peu de repos. Et si tu crois que j'ai eu tort, attends. Respire un peu le souffle d'or qui me pousse en avant.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 someone is watching, like someone is close.